5 uur. Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Blijf nog even weg uit de bossen rond Leersum. Door het Utrechtse dorp trok gisteren een windhoos. Zes huizen zijn onbewoonbaar geworden, negen mensen raakten gewond en duizenden bomen knakten om. Niet alleen in het dorp zelf, ook in het bos is het een ravage, ziet de boswachter. Ja, de schade is gelukkig wel beperkt tot een kleine oppervlakte, maar waar de schade is, is de schade wel enorm. Overal liggen hier bomen, die zijn omgeknakt. Ja, er liggen duizenden bomen om. En eh, ja, op bepaalde plekken is het bos gewoon, eh, gewoon weg op dit moment. Het blijft nog even gevaarlijk daar. Er kunnen nog takken vallen. En daarom lopen er extra boa's rond om boswandelaars te waarschuwen. Het duurt maanden voor de boswachter alle paadjes weer netjes heeft in het bos. Het versturen van brieven met luiers naar verschillende moskeeën is volgens het Openbaar Ministerie niet strafbaar. Met Pasen kregen verschillende moskeeën een luier met erop de tekst Paascadeau voor onze jankerts in de maatschappij. Ook werden een cartoon van de profeet Mohammed en versnipperde Koranversen gevonden. Tien moskeebesturen deden aangifte, maar zonder resultaat. De Olympische Spelen kunnen sportfans niet op grote schermen meekijken in Tokio. De Japanse hoofdstad heeft zes evenementenlocaties geschrapt dat ze bang zijn dat dan allemaal mensen besmet raken. Het vaccineren gaat traag in Japan. Volgens Tokio is het schrappen van de schermen nodig om een succes te maken van de Spelen. En in de zee van Marmara voor de kust van Turkije wordt er een hoop zeesnot opgeruimd. Zo'n soort algeslijm dat wel vaker in kleine hoeveelheden te zien is. Maar dit jaar is er meer dan ooit. Volgens deskundigen is de zee bij Turkije ziek. Door klimaatverandering en vervuiling komen er steeds meer van die algen in zee. En dat is een ramp, vertelt onze correspondent Mitra Nazar. Die sprak met een amateurduiker. Intussen speelt zich onder water een ecologische ramp af. Want doordat het slijm een dikke laag op de zeebodem vormt, krijgen micro-organismen nauwelijks meer zuurstof. They are all covered and they are cannot uh, breathe or feed. Het duurt misschien wel jaren om de boel schoon te maken. Heb ik het weer nog? Het is op veel plekken grijs. Alleen in het oosten bij de grens is meer zon. 20 tot 27 graden is het. Vannacht komen er weer buien over met onweer en zware windstoten. En morgen een droge dag met af en toe zon. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Dit hele weekend is de A9 in beide richtingen dicht door werkzaamheden tussen knooppunt Holendrecht en knooppunt Badhoevedorp.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 Nam ik mijn allereerste glaasje bier. En het ging steeds maar door. En een stem in mijn oor zij telkens weer, het is zo gezellig hier. Mijn schatje zei, je was een beetje dronken. Ik was een heel klein beetje dronken. Er trok steeds iemand aan de bel, dat was een beetje. Een heel klein beetje dronken. Het ging misschien wel iets te snel, maar ik vraag is schat, verheven met de spijker in mijn kop. Ik drink er voortaan eentje minder op. Ik was een heel klein beetje dronken. Er klonk steeds iemand aan de bel, dat was een feestje. Een heel klein beetje dronken. Het ging misschien wel iets te snel, maar ik vraag je straks vergeef me. Vanmorgen met de spijker in mijn kop voortaan eentje minder op. Na een dag op het strand, loopt het soms uit de hand. Dan pikken we nog even een terras. Na een rondje of twee, zeg ik telkens weer nee. Maar voor je het weet, dan staat er weer een glas. Ik weet niet wat dat is, maar telkens gaat het mis. Ik was een heel klein beetje dronken steeds iemand aan de bel, dat was een feestje. Een heel klein beetje dronken. Het ging misschien wel iets te snel, maar je vraag is dat vergeef me. Vanmorgen met de spijker in mijn kop. Ik drink er voortaan eentje de op. Mijn schatje zei er niet, je was een beetje dronken een beetje dronken. Er trok steeds iemand aan de bel, dat was een feestje. Een heel klein beetje dronken. Het ging misschien wel iets te snel, maar ik vraag je schat, vergeef me. Vanmorgen met de spijker in de kop. Ik drink er voortaan eentje minder op. Ja la in mijn kop. Ik drink er voortaan eentje minder op. Danny de Klerk. ik zou zeggen allemaal een hele goede middag. Ja, een heel klein beetje dronken hier eh, met eh, Danny. Danny de Klerk hier vanaf de Tolweg Tina. En dat allemaal op die zaterdag de 19e van de zesde maand alweer. En ehm, ja, we zijn in afwachting van uh, eh, Nelis en uh, Damien uh, Os. Ja. En ehm, ja, we gaan nog eventjes lekkere muziek draaien van Bernardo en Ik hou je vast. Hey, hallo luisteraars! meisje uit mijn dromen. Ik ben stapel gek op jou, ik hou je vast. Nee, ik laat je nooit meer gaan. Want samen met jou, samen met jou kan ik de wereld. Ik hou je vast. Hier bij CFM Entertainment for You. Tot klokjes van 7 uur ben ik bij Mijn naam is Fred Heij. Ik zou zeggen, goedemiddag. We gaan naar Jannes. En nou, ik wil nog één keer met je dromen. Allee, dansen is het. Jarenlang was jij van mij. Ik hield zoveel van jou. Ik hoor nog in de verte jouw muziek. Soms in een droom kom jij voorbij, dan hoor ik weer jouw stem. De woorden die je zei, zijn nu voor hem. Nu in mijn mooiste dromen ben jij nog zo dicht bij mij hou je vast en hoop dan toch. Die droom gaat nooit voorbij, nooit voorbij. Ik wil nog een keer met je dansen, zodat ik dicht bij jou kan zijn. Jou in je mooie ogen kijken, die stralen als de zonneschijn ik heb voor jou echt alles over. Was jij maar heel dicht bij mij. Ik wil nog een keer met jou dansen. De tijd verstrijkt, het duurt zo lang. Totdat ik jou weer zie. Maar ik weet dat deze dag snel gaat komen. Dan stil je mijn verlangen en mijn wachten wordt beloond. Dan haal je mij, als jij dat weet, voor altijd uit die droom, uit mijn droom. Ik wil nog geen keer met je dansen zodat ik dicht bij jou kan zijn. Jou in je mooie ogen kijken, die stralen als de zonneschijn. Ik heb voor jou echt alles over, was jij nog maar dicht bij mij. Ik wil nog meer keer met jou dansen la nog maar dicht bij Ik wil nog één keer met jou. Ja, ik wil nog één keer met je dansen. Na nou, dromen mag ook natuurlijk. Jannes was dit en eh, ja, heerlijke muziek. Wil je verzoekje aanvragen, dan kan zfmartiesten.nl. Daar kunt u dus meeluisteren, meekijken en eh, even een mailtje sturen voor een verzoekje. We gaan eh, Frans-Duits en hij hebben het over Kom terug bij mij. Ik had genoeg van jou. Ben bang bij de gedachte aan een kind en eeuwige trouw. Waarom zou ik je missen? Ik had alles wat ik wou. Maar sinds je bent vertrokken wat ware liefde is. Nu weet ik pas hoe ik me heb vergeten. met jou verbonden. Dat heb ik nu eindelijk door. Ik heb spijt, was onbezonnen. Mis het meisje dat ik verloor. Ik dacht, niets kan me binden. Ik had genoeg van jou wat ware liefde je weg bent hoe ik me heb vergeest. Geef me je liefde die ik zo heb gemist. Entertainment for you. In het hoofd, in het hart. dat was hij dan. Jij eh, bent daar van eh, Brian Voet. En um, ja, we zijn nog steeds in afwachting. Dus we gaan nog een lekker nummer draaien van uh, Justin Wellington en Ico.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 waren ze dan? De Crazy Accordions in Fiesta. En uh, wij gaan verder met uh, Ricky Martin. En uh, ja, Canción Bonita met Carlos Vives. Dice en esa libreta sin más razones La hora y la fecha y dos corazones Y dice que ayer San Sebastián Y si tengo que escoger Me quedo, me hasta Nueva York. Maldito castigo le grito al aire. Si yo sé que contigo siempre estoy mejor. Tengo en mi libreta esa canción boricua, esa que escribí pensando en tu boquita. Y yo quiero bailarla bien apretadita, carita con carita, cosita rica. Tengo en mi libreta esa canción bonita, la que siempre, siempre fue tu favorita, la que siempre, siempre mueve tu boquita. Y si tengo que escoger unas canciones y siento ganas de irte a buscar. Oh. Dice en esa libreta sin más razones, la hora y la fecha y dos corazones. Y dice calle San Sebastián. Y si tengo que escoger, me quedo, me quedo me quedo, me quedo, me quedo dan eventjes. Ja, lekkere zomerse klonken van uh, Vlado Corjeva, Ricky Martin en Carlos Velve. En eh, ja, we gaan, uh, wat, gaan we doen? Zomer op je radio. Oh, oh oké, oké. Dan doen we er nog eentje. Petra Lek en I'll Be Your Clown. I guess it's funnier from where you're standing. Cause from over here I miss the joke. I cleared the way for my grass landing. I've done it again. Another number for you know. I would be smiling if I wasn't so desperate. I will be patient if I had the time. I could stop and answer all of your questions as soon as I find out how I can move from the back of the line. So I'll be your glass. my decision. And the money was just rolling in. If I had more than my ambition, I have time to please, I have time to thank you as soon as I meet. dan. Peter Lek. Ooit oh, was hij hier natuurlijk in de studio aanwezig. Een paar jaar terug. En I'll Be Your Clown. Ja, heerlijk nummer blijft het. En eh, we kennen hem natuurlijk ook in het origineel. En ehm, ja, ik, ik dacht, weet je wat, eh, laat ik eens wat artiesten gaan draaien... die eh, ja, eigenlijk ooit hier in de studio geweest zijn. En ja, ook deze. Saskia Soulful en jij en ik. Wat een prachtige single. Blijf er lekker bij. Entertainment u tot klokjes van 7 uur. Mijn naam is Frit Heij. Goedemiddag. Alles zou ik doen Als jij maar niet zal gaan Maar niets dringt nog door Deze keer bestaat al lang niet alleen nog zien. Saskia Soulvol. En jij en ik. Ja, ooit was hier aanwezig in de studio. Ook, eh, zo ook eh, deze man. Wally McKee en de Lemming. En Ready to Love. ZFM Entertainment voor tot de klokjes van 7 uur vanaf de Tolweg Tina in Zandvoort. Mijn naam is Fred Heij en eh, blijf er lekker bij. Het rijmt en dicht zonder mijn hem te lichten. I was happy with the was new, I was dat eh, Wally McKee en uh, de Lemming tegenwoordig, eh, ja, zingt je natuurlijk ook Nederlands. Since You Begun. En dat, is, ja, dat wordt gezongen door Thomas Nevergreen. Heerlijk nummer, blijft er lekker bij. Tafels en stoelen aan de kant. Want hier komt hij. verzoekje aanvragen mag ook, hè. zwmartiesten.nl Even een mailtje en dan eh, ja, komt het goed. Since You've Been Gone. Ja, ja, toen... Ja, wat gebeurde er toen? Dat weet ik niet. Hallo luisteraars. Hallo, zeg het eens. Yeah. Aha. Shaggy en Konkara. En Banana. Entertainment voor u tot 7 uur. The all of them a request me banana I come and them no want go home Give them one time, two time, them want more like come and them no want go home Give them three times, sometime them want four Like come and them no one go home. We have a Latina girl, she named Cassandra. She tell me say she comes straight from Colombia. So amiga recommend no my banana. your mama say hasta mañana. So me do it, so me do it, so me do it, so me do it. And girl I tell me say me banana sweet. Them say the length and size make them wait. <laughs> You know say. Girls from near and far a request me banana. Me a the girl them banana farm. The whole of them a request me banana Daylight come and them no want go home Give them it one time, two time, them want more Daylight come and them no want go home Give them it three times, sometime them want four like come and them no want go. Y'all from Spain, Sweden, Ghana and Japan. I ring up the phone, I ask direction. Them want come chill from me plantation. Two girl from France, so them want share one of me say way. Me say way, me say way, me say way. Grab me banana, I tell me it's sweet. Them say we, them say we, them say we. Say la vie. Girls from near and far, I request me banana. Me a the girl, them banana farmer. Do all of them, I request me banana back Daylight come and them no want go home Give them it one time, two time, them want more Daylight come and them no want go home Give them it three times, sometime them want four Daylight come and them no want go home Hey, me say day, me say day, me say day, me say day, me say day, yo Daylight come and them no want go home Night and day, gal a ring off me phone Some gal want keep it discreet Them no want them man find out, them a do it hey. Them a sneak out, tip to a pan fit Girl, I climb up for me banana tree. That's how she do it. Eh? That's how she do it. Eh? So she do it. Eh? So she do it. Grab me banana and skin up party. She said the shape and taste unique. Oh, me tell you why. Oh gosh. Girls from near and far a request me banana. Me a the girl them banana farmer. The whole of them a request me banana. They like come and them no want go. Give them it one time, two time, them want more. They like come and them no want go. Give them it three times. and four. come and now I go home. Hey, me say day, me say day, me say day, me say day, me say day. come and now I go home. Night and day, a ring off my phone. me say day, me say day, me say day, me say day, me say day. come and now I go home. Night and day, a ring off my phone. Daar is dan, Conqueror. En Shaggy. En ze hadden het over Banana. Dit is de New Generation. De cover 2021. En Jerusalem. Jerusalem, say, Ja, gezellig Fred. En zo is dat. We gaan verder met bed 4. En over. Ik heb liever dat je nu gaat. Nou, blijf er nog even bij. Tot 7 uur ben ik bij u vanaf de tolweg hierna. En eh, ja, begin je lekker met eten. Ik zou zeggen, eet smakelijk. Ik vraag je niets meer, want jij liegt ieder woord steeds maar weer. Ik vraag geen waarom, want jij speelt met de waarheid. Dus laat het nu maar, en het zaad en ik ben met je klaar. Het is een mooi geweest, wil van jou ook geen spijt. Wat is het weer gezellig, jij hè, kan vindt hij? nu met je leven, wat jij jarenlang al wil maar niet langer meer met mij.